9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie en de forensische zorg blijven kampen met personeelstekorten. Dat zegt de inspectie Justitie en Veiligheid in haar verslag over vorig jaar. Het gebrek aan personeel leidt er bijvoorbeeld toe dat er in gevangenissen te weinig toezicht is... waardoor de interne veiligheid wordt ondergraven. De inspectie zegt verder dat instellingen in de jeugdzorg en de vreemdelingenketen elkaar niet goed informeren. Dat leidt tot onduidelijkheid over de veiligheid in bijvoorbeeld asielcentra. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor de dood van een man in Lelystad. Volgens de Telegraaf is het een tbs'er die op proefverlof was uit de tbs-kliniek in Almere. Vanochtend schreef de Telegraaf al dat de eerste verdachte een oud tbs'er is. Afgelopen zondag werd in Lelystad een man van 72 doodgevonden in zijn huis. en was vermoedelijk het slachtoffer van een roofmoord. De Britse minister van Defensie is ontslagen. Premier May is haar vertrouwen in hem kwijtgeraakt... nadat er informatie was gelekt uit een geheime vergadering... over het Chinese telecombedrijf Huawei. Britse kranten schreven vorige week dat Huawei onderdelen mag leveren... voor het nieuwe Britse 5G-netwerk... verwijzend naar bronnen binnen de regering. Defensieminister Williamson ontkent dat hij het lek is... maar van de premier May moest hij toch vertrekken. De harde kern van de Ajax-aanhang heeft de Telegraaf en andere media gewaarschuwd geen supporters meer te filmen. Gisteren werden een verslaggever en een cameraman van de Telegraaf aangevallen toen ze filmden rond het Champions League-duel van Ajax in Londen. Supporters van de F-site zeggen op hun website dat ze niet herkenbaar in beeld willen, omdat ze zich vaak op hun werk ziek melden om naar wedstrijden te gaan. De media moeten oprotten en als ze toch blijven filmen doet een F-sider wat hij moet doen, aldus de harde kern. Het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Minima tussen 4 en 6 graden. Morgen eerst hier en daar wat zon.